Bij de rellen in de Schilderswijk in Den Haag zijn acht mensen opgepakt. Ze zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, belediging, vuurwerkbezit... en het verstoren van de openbare orde. Ook in Amsterdam Nieuw-West was het onrustig na de verloren wedstrijd van het Marokkaanse elftal met de lokale media. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Ruim driekwart van de Nederlanders is bang dat Europa voor zijn veiligheid niet meer op Amerika kan rekenen, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat komt vooral door president Trump. Mensen noemen hem onbetrouwbaar, ontwrichtend en polariserend. Ook zeggen ze dat de VS Europa en de wereld onveiliger maken. Het onderzoek is gehouden nog voordat president Trump nieuwe importheffingen oplegde aan landen die Groenland steunen. De president van Guatemala heeft de staat van beleg afgekondigd in het land. Het was afgelopen weekend erg onrustig nadat gewelddadige bendes drie gevangenissen over hadden genomen en daar tientallen mensen hadden gegijzeld. Daarbij zijn acht politieagenten gedood. Inmiddels hebben de veiligheidsdiensten de situatie in de gevangenissen weer onder controle. En de Amerikaanse regisseur Roger Ellers is overleden. Hij was vooral bekend als regisseur van de Disney-film The Lion King uit 1994. Ook werkte hij als schrijver en animator mee aan andere Disney-films... zoals Beauty and the Beast en Aladdin. Bob Iger, de baas van Disney, zegt in een verklaring Ellers enorm dankbaar te zijn... voor alles wat hij voor Disney heeft betekend. Hij was 76 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is helder en in het noorden komt wat mist voor. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden.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 Toen eh, speelden we op Q-Music hier het verboden woord. Eh, en eh, daardoor was er even een weekje geen pre-party. Mattie en Marieke de pre-party was even een weekje op vakantie. Maar nu ben ik er weer. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. En we gaan er gewoon weer een hele mooie lange werkweek van maken. Met veel, veel party om te vieren voordat Mattie en Marieke er zijn. Eens even kijken hoor, hoe het in de app gaat. Ik heb hem net geopend, ik ben ingelogd. Ja, natuurlijk was Niels weer als allereerste aanwezig. Rond een uurtje of kwart over drie stuurde hij het volgende. Goedemorgen, Lucky! Nou, daar zijn we weer. Het is 13 eh, over drie. Och. Ik ben om uh, twee uur begonnen. Ik, eh, ik, zit nu in Rotterdam en ik eindig mijn ritje in Den Helder. Dus ik heb nog even wat rijwerk te doen. Zo. En eh, het is wel heerlijk weer dat de pre-party weer terug is. Want we hebben gemist afgelopen week. Oh jee. Maar wat was wel hilarisch ook met het woord. <laughs> met het verboden woord. Oh man, man, man, man. Die Mattie. Oh ingestonken bij een driejarige. Geweldig. <laughs> hey, vriend, ik wens je een eh, fijne uitzending. Later. Ja, vorige week speelden wij eh, later, Niels. Vorige week speelden we dus het verboden woord. Het verboden woord was beetje. En toen liet de driejarige eh, zoon van Marieke, Jip, die zei het woord beetje. En toen herhaalde Mattie het daarna heel makkelijk. En een ja, gewoon een domme fout. Patrick. Ja, goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Patrick. Weer fijn onderweg met de boodschappies. Ik ben wel weer blij dat alles weer een beetje bij het oude is. Toch wel, hè? En eh, jongen, ik wens je een hele fijne uitzending. Dankjewel. En eh, een eh, happy Monday. Dit is George Michael. Van Steve op Q-Music, Love on Hold. Hele goedemorgen, het is eh, tien voor vijf ochtends deze eh, maandagochtend. Mattie en Marieke, de pre-party is begonnen. Luc van de redactie hier. Even kijken hoor, er komen veel appies binnen. Superleuk, supergezellig. Shirley is erbij, goedemorgen Luc, gelukkig je bent er weer. Wilma die stuurt, goedemorgen Luc, wij zijn weer van de partij... na een weekje ballonvaren in Oostenrijk. Zo, dat lijkt me ook vet. Een weekje ballonvaren in Oostenrijk, wat gezellig joh. Ik hoop dat je mooi weer had Wilma. Eh, Jeroen die is er ook bij. Jeroen Jansen, goedemorgen. Morgen, Luc. Ik ben inmiddels onderweg naar Duitsland. Lekker bezig, let op de weg. En eh, Werner die is er ook bij. En Werner die eh, snijdt even een, ja, een onderwerp aan... waar ik uren oeverloos over zou kunnen praten. hey Luc, oude voetbalfanaat, jongen. Je bent weer een puntje ingelopen op de nummer 2 plek. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ja, Werner die zegt... je bent weer een puntje ingelopen op de nummer 2 plek. Dat is in principe helemaal waar. Eh, dat heeft alles te maken met Ajax en met Feyenoord. En eh, die hebben dit weekend natuurlijk allemaal weer moeten spelen. Alleen wil ik even mijn eh, aandacht verleggen richting een andere voetbalwedstrijd. Namelijk de finale van de Afrika Cup. Die was gisteravond. Om 8 uur speelde Senegal tegen Marokko. De finale van de Afrika Cup in Marokko. En ja, waar heel Nederland het toch ook een beetje voor Marokko was gisteravond. Het was allemaal live te volgen via Ziggo onder andere. Eh, is het Marokko niet gelukt om te, om te winnen? Met, het was echt een bizarre, bizarre, bizarre finale. Eh, waar allerlei dingen gebeurden. Mocht je die nou gekeken hebben, meld je dan even. Vind ik even leuk om daar een beetje over te nerden. Uh, misschien heb je nog Marokkaanse roots. Of eh, heb je de familie in Marokko terwijl jij hier woont. Nou, mocht dat zo zijn en je wil erover praten, want het ligt misschien gevoelig. Marokko verloor uiteindelijk. dan hoor ik je graag zie je graag voorbij komen in de app van Q Music. Waar je zometeen Lady Gaga en Bruno Mars gaat horen. Een van de meest gestreamde nummers van vorig jaar. Die With A Smile na Mando Jiao op Q Music. Dit is Dance With Somebody.